Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Blijf weg uit de drukte, houd anderhalve meter afstand en was je handen. Het klinkt als een plaat die is blijven hangen, maar het is minister Grapperhaus. Die hoopt dat mensen die vandaag een terrasje pakken of gaan shoppen zich gedragen. Gisteren liep het namelijk nogal uit de hand. Dat we dan op Koningsdag de ME moeten gaan inzetten om mensen gewoon eh, weer zich in een redelijk gedrag te laten krijgen, ja, dat is toch werkelijk, eh, dat moeten we toch niet hebben. Vandaag mag je weer winkelen zonder afspraak, twee mensen op visite, midden in de nacht op straat dansen en op het terras zitten. Tot zes uur, dan moet de boel weer leeg zijn, maar dat gaat lukken, zegt deze kroegbaas in Utrecht. We doen al om half zes de laatste ronde dan weten ze dat ze om zes uur uiterlijk weg moeten. En na half zes mag er gewoon niemand meer zitten, dus dan langzaam druppelt het wel leeg. Denken we, hopen we. Bij het bijwerkingencentrum zijn vier nieuwe meldingen gedaan van bijwerkingen na een prik met AstraZeneca. Het zijn de bekende, zeldzame bijwerkingen. Hier zijn nu in totaal 12 meldingen van gedaan op anderhalf miljoen prikken. De politie in Rotterdam heeft 33.000 euro gevonden onder een automatje in een auto die ze aan het controleren waren. Er lag een hele berg van briefjes van 50, 20, tientjes en 5 euro biljetten. De twee mensen in de auto konden niet uitleggen waar het geld vandaan kwam en dus zijn ze opgepakt. En wie door Rotterdam rijdt, kan ze bijna niet missen. Door de hele stad staan tientallen billboards met zingende Rotterdammers in aanloop naar het Songfestival. Deze singer-songwriter staat er ook tussen en is trots. Ik heb nooit op een billboard gestaan hiervoor. Dus ik vind het best wel indrukwekkend om jezelf dan eens op ben op een weg te zien waar allemaal mensen langskomen de hele dag. En ehm, ja, super cool. Alle foto's zijn gemaakt door Rotterdamse fotografen. Die vinden het heel tof dat haar werk door de hele stad te zien is. Ik vond het heel leuk dat ze me vroegen om mee te doen. Vooral tijdens deze moeilijke tijden. En dit is altijd weer een teken voor mij dat ik eh, toch wel goed ben bezig ben met wat ik aan het doen ben. En dat ik nog steeds door moet gaan. Ook al kan het soms zwaar zijn. Dus het is weer een bevestiging van just do it. Ook Lee Towers en Broederliefde staan op de billboards. En ook gewoon Rotterdammers die zingend de afwas doen of een serenade opvoeren. Het weer nog, volop zon, maar vanuit het zuiden komt er bewolking over vanmiddag. Het blijft wel droog met 14 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zurich. Bij Brezandijk 3 kilometer file. En op de N201 vanuit Hoofddorp naar Uithoorn kom je in de file.